12 uur. Mark Visser met NOS Journaal. Meer ouders hoeven voorlopig hun kinderopvangtoeslag niet terug te betalen. Minister Hoekstra en de nieuwe staatssecretaris Van Huffelen schrijven aan de Tweede Kamer... dat eerder gedane toezeggingen voor verwarring hebben gezorgd... en dat de groep wordt uitgebreid. In de kinderopvangaffaire is mogelijk van duizenden ouders... dus toeslag ten onrechte ingetrokken. Er moet een verbod komen op zonnebanken. Daarvoor pleit Peter Huigens, vertrekkend bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland... zegt dat steeds meer mensen huidkanker krijgen... omdat ze worden blootgesteld door te veel zonlicht en UV-straling. Huigens haalt ook hard uit naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Die verklaarde bij Jinek dat hij geregeld onder de zonnebank gaat... omdat mensen dan tegen hem zeggen dat hij een gezonde uitstraling heeft. Daar moeten we helemaal van af, vindt Huigens. De PVV en de Partij voor de Dieren hebben aangifte gedaan tegen een slachthuis in IJsselstein. RTL Nieuws publiceerde vorige week een video waaruit blijkt dat de varkens in dit slachthuis ernstig mishandeld worden. Ze worden geslagen, aan hun staart getrokken en opgejaagd. PVV-fractieleider Geert Wilders en Kamerlid Dion Graus... hebben bij de politie in Den Haag aangifte gedaan tegen het slachthuis. En Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren heeft ook aangifte gedaan... tegen de Voedsel- en Warenautoriteit. Het voltallig bestuur van de Russische Atletiekbond is opgestapt... nu er opnieuw uitsluiting dreigt van het Olympisch atletiektoernooi. Een werkgroep van het Olympisch Comité in Rusland neemt de taken voorlopig over. De Russische bond werd door de Wereldatletiekbond in 2015 geschorst... vanwege grootschalige dopingproblemen... en is er sindsdien niet in geslaagd het vertrouwen terug te winnen. Het weer trekken stevige buien over het land... met kans op onweer, hagel of natte sneeuw. In de loop van de middag wordt het droger... en breekt de zon wat vaker door bij een graad of 7. Vanaf morgen een paar dagen droog en een graad of 8.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 Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Eh, goedemorgen luisteraars. Wat gezellig dat u er weer bij bent. Ja, we gaan weer proberen een gezellige muzikale boterham op te dienen. Zo is dat. Lekker glaasje melk erbij, kopje koffie, kopje thee, biertje, weet ik het. En Een windje buiten, maar wij zitten <laughs> gezellig... Kinderluwte, een Windje noemt hij dat. Geen Waait gewoon uit je hemdje op. Geen winter, maar een pure herfst hebben we. Ja, zo is het. Even nog een voortzetting van de herfst. Nou, wat gaan we doen? Uh, er, kan, er, kan, nog van alles gebeuren, Jan. Ja, hè? natuurlijk. Want, wat, eh, eh, afgelopen jaren hebben we zo vaak meegemaakt. Er stonden al die, al die bloesem was er en bloemetjes lekker in bloei. En dan kwam er ineens een vorstperiode. Was alles weg. Weet je dat nog? Ik reed van een week op de voor Zandvoortselaan en alle bloemetjes komen weer omhoog. Die in die ja. staan. Dan denk je, ja, het is net februari. En, maar ja, goed, het is wel weer gezellig om te zien. Absoluut. Sommige mensen die willen wel een beetje winter hebben. Het is altijd wel lekker natuurlijk, een beetje winter. Eh, wat gaan we doen? Eh, we gaan vanmiddag weer gebruikelijke eh, onderwerpen doen. Een beetje nieuws uit de regio. Alles wat we nieuws gehoord hebben. We gaan het weer doen. ja, en ehm, ik heb goed weer. goed nieuws wat het weer betreft. Ja. ja. Nou, dat is altijd belangrijk natuurlijk. Zullen we een gezellig nummertje beginnen, Dolly? ja, laten we doen. Carnaval de Paris van Dario G. Nou, daar zijn we het over eens. Dat is een eh, zonnige binnenkomen, uh, eh, Dan gaan we eh, meteen even verder met Samba Party. ik En eh, dit was ons eh, Zamba Patie van eh, Carlos Santana.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 Nou, is dat een compliment? Ik geen compliment. Nee, nee, nee, blij dat je hier bent. <laughs> nou, wat lief. Wat een leuk, leuk complimentje inderdaad. Zo zijn we toch onder elkaar, hè? Ja, zo is het. Maar eh, even kijken. Wat, eh, vandaag is onder eh, winderige omstandigheden het nieuwe strandseizoen weer gestart... voor de Zandvoortse strandpaviljoenhouders die een tijdelijk paviljoen hebben. Van februari tot en met oktober. En ja, het komt er natuurlijk weer helemaal aan. En de paviljoenhouders die vandaag zijn begonnen... hebben een aantal containers neergezet om de wind te breken. En dat is in ieder geval wel nodig natuurlijk. Nou. En nou, voor een aantal is het toch altijd wel leuk als 1 februari aanbreekt. Wat is de dag dat de seizoenshouders eh, van een strandpaviljoen weer naar buiten mogen. En eh, altijd gezellig om het weer gaan opbouwen en dan hopen op een eh, heel mooi seizoen. Ja, het is ook altijd spannend. Hè? Dan begint het ook weer te kriebelen bij iedereen. Hè? Je ziet al die, die, die grote wagens weer gaan met aanhangers en dan hup, dan zie je weer een, een, een speeltoestel heel gaan. seizoen. En, het met de Grand in vooruitzicht natuurlijk. het is natuurlijk niet te zeggen in mei hoe dat gaat lopen. Maar dat kan een topper worden. Is natuurlijk op, die, op dat moment ook erg mooi weer is in, het, in ons eh, eigen Zandvoort. Nou, het zijn gewoon twee aparte afdelingen, Jan. Kijk, als het, als het rot weer is, de mensen voor de Grand Prix blijven sowieso komen. En als het mooi weer is, gaan de mensen voor de Grand Prix gewoon naar die Grand Prix. En extra heb je de mensen voor het strand. En dat, dat eh, kijk, eventueel kan het zo zijn dat mensen na de, eh, de circuitdag nog even bij het strand afzakken. Toch wel, ja. Dat zou kunnen. Eh, hapje eten, misschien even lekker met die voeten in het zand... en uh, genieten van een lekker drankje. Maar ja, eh, eh, eigenlijk zijn het twee, twee verschillende stromingen. Ja, eh, dus, we moeten gewoon afwachten wat gaat worden. En dat, ah, laten we uit van Het is toch weer helemaal nieuw, hè? Het is nieuw en we moeten het gaan ervaren. En eigenlijk... ja, precies. We gaan het allemaal zien door met een paar maanden. De strandtent die zal heel snel weer staan in onze paviljoens. Heerlijk, en, We gaan ja. het afwachten.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 Van, dat is een heerlijke zanger. Hij is ook eh, heel vaak te bewonderen in de voetbalshow op de televisie. En het is een heel veelzijdig artiest. En, hij maakt echt alle soorten. En het is altijd wel een, een genot om even naar deze jongen te kijken. Dat en gaan we, luisteren. En te luisteren, uiteraard. nee, maar hij heeft ook een, leuke performance altijd met, zijn groep erachter. En, eh, het, is, het is echt muziek wat, wat heel erg gewild is en eh, echt eh, lekker beluisterbaar. Absoluut, helemaal eens. Dolly, ken jij Lijpeloetje nog? Lijpeloetje? Lijpeloetje, Little Arrows van uh, Liepeli. Liepeli? heel lang geleden. Ik kan laten horen. Ik heb geen idee wat Liepeli is. The question is at uh, who? Is it me or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, cause So run and others hide, but there ain't nothing they can do. And some folks put on armor, but the arrows go straight through. So you see, there's no escape kleine paaltjes van eh, pijltjes van uh, eh, lipili. Lipili? Lipili, lijpelieke. <laughs> ik lig helemaal dubbel. ik eh, begrijp ja. jij wat wetenswaardigheid, wat nieuws hebt uit onze omgeving heb Dolly? Ja, zeker. En best wel ook belangrijk nieuws. En ik denk ook wel dat het iets is waarvan te zullen zeggen van... had ik dat maar geweten. Nou, bij deze Um, morgen wordt er een bloemengroet eh, gedaan bij het graf van Wim Gertebach. Een delegatie van de Stichting eh, Democratie en Media... die eh, legt sinds 1946 een krans als eerbetoon... bij het graf van verzetstrijder Wim Gertebach. En die ligt bij ons op de Algemene Begraafplaats Noorderduin... aan de Tollestraat begraven. En... Ja, Wim Gertenbach, zoals waarschijnlijk een heleboel mensen van u al weten... die is op 5 februari 1943 gefusilleerd. En hij was een van de dertien medewerkers van het eerste paroolproces. Op de, eh, en het, de, fus, het, hij werd op de Leusterheide gefusilleerd. En eh, Wim Gertenbach, Piet Paap en IJs de Jong... werden op 31 januari 1942 door de Duitse bezetter door verraad opgepakt... bij die drukkerij aan de Achterweg... Uh, wegens het drukken van de illegale krant Het Parool. En eh, sinds een aantal jaren is ook het Zandvoorts College aanwezig bij de bloemlegging. En eh, zij brengen samen met eh, leerlingen van het Wim Gertenbach College... onder leiding van directeur eh, Fred van Santen... een eerbetoon en een bloemengroet. De plechtigheid is om tien uur op het oude gedeelte van de begraafplaats... en vanaf tien over half tien bent u welkom in de ontvangstruimte van de begraafplaats... waarna u gezamenlijk naar het graf van Wim Gertenbach en zijn gezin... zij liggen daar ook begraven. De vrouw van Wim Gertenbach en hun drie kinderen eh, zijn tijdens een bombardement omgekomen. En ook zij liggen daar begraven. Dus morgen tien over half tien in de ontvangstruimte van de begraafplaats. En om tien uur is, eh, is de bloemengroet. Goed, dankjewel. Ja. Echt eh, mooi nieuws. Dat een mooie eerbetoon aan deze eh, Zandvoortse man. Top. En uh, ja. hij is altijd natuurlijk herkenbaar. Want we hebben onze eigen Wim Gertenbach school.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 met de komst van een 800 meter lang hek door de duinen van Zandvoort Zuid. En dit heeft als vrucht afgeworpen. Dat uh, beaamt onze dorpsgenoot Willem van der Sloot. Want hij zegt, we, zijn, we zien veel minder herten in het dorp. Klopt. Ja, dat is toch een goed teken. Vorig jaar woonde er volgens Willem nog zo'n 34 eh, het in het dorp. En hij kende ze allemaal. Hij heeft ze ook voorgesteld aan elk hert apart volgens mij. S'avonds kwamen er nog 20 uit de duinen het dorp in. En liepen er wel meer dan 50 rond. En eh, er waren vroeger 34. Dus nou. Maar dus volgens Willem is dat verleden tijd. En eh, met de bronstijd zijn ze de duinen ingegaan. En ze zijn er maar 10 teruggekomen. Dus het hek werkt wel. Mooi hè? Ja, dat is, daar moet er wel blij mee wezen. Het is voor, voor, voor de beesten zelf. En natuurlijk de overlast die het kan geven voor onze automobilisten. En het overige verkeer in Zand Zandvoort is het natuurlijk altijd een goed teken. Ja, het, is, het heeft natuurlijk wel een enorme charme als die dieren rondlopen. maar inderdaad, als het te veel worden, wordt het toch wel erg gevaarlijk. Eh, zeker, en vooral met die donkere dagen natuurlijk. en, eh, echt. en toch verbazen wij nog steeds als we zo s'avonds over die zeeweg rijden... dat veel mensen heel hard rijden. En, eh, absoluut, en ook, ook in het dorp af en toe. En die houden gewoon geen rekening mee. Nee. Met de gevaren die toch kunnen ontstaan door die, die herten. Want ja, ze steken gewoon over. Ja, daar moet je altijd op bedacht zijn. Dat is gewoon zo. Ja, dus je moet echt denk, eraan denken dat je, dat je, je vaart minder en wat rustiger aan. Dat je ja. narigheid kunt voorkomen. En uh, Willem is blij met het resultaat. En dat zijn eh, strijd voor de komst van het hek niet voor niks is geweest. En het is belangrijk eh, nogmaals voor de veiligheid van mens en dier dat het hek er staat. Mhm. En de gemeente Zandvoort laat in de reactie weten dat inderdaad nog wel het in het dorp zitten. Maar dat er niet precies wordt bijgehouden hoeveel het er zijn. Ja, dat is ook lastig natuurlijk. Het is natuurlijk, we zijn in ieder geval een stuk wijzer geworden ermee. En, Zo is het. Even kijken, we gaan een muziekje draaien.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 in your birthday, with the in in in call me up een heerlijke saxofonist die prachtige muziek heeft gemaakt. Over meer jazzy-stijl, maar dit was echt een van de rustige nummers van hem. En eh, ik had dat Dolly een uh, verhaaltje wil af, een, eh, een, verzoekje wil doen en een verhaaltje wil doen. Nou ja, het is natuurlijk, we hadden het net even over Wim Gertenbach. En we hebben, dat is natuurlijk hartstikke goed dat daar een, een, een, bloemetje gelegd gaat worden morgen bij zijn graf op begraafplaats Noorderduin. Ehm, maar ehm, we hebben natuurlijk ook net een ehm, prachtig monument in eh, Zandvoort gehad op het Kerkplein. Dat was eh, het levenslicht. dat stond, uh, er lagen 308 steentjes. Ja, dat is mooi. Met een, een, een verlichtingsstaafje. En net als een adem verlichten elke keer die 308 steentjes op. En door heel Nederland lagen zo hier en daar in bepaalde plaatsen... van diezelfde monumentjes die, eh, waarvan de stenen stonden voor het aantal mensen... wat is afgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Joodse mensen vooral, maar ook de Sinti en de Roma... En natuurlijk ook eh, mensen die geestelijk gehandicapt waren. En eh, mensen die ja, homofiel waren. Allemaal afgevoerd. En dat aantal mensen is gewoon nooit meer teruggekomen. Het was tot gisteren 3 februari eh, was het te zien. En, en was er ook eh, in de centrale hal van het raadhuis een fototentoonstelling. En eh, ja, dat is dan nu achter de rug. Maar we gaan natuurlijk toe weer naar 4 mei. En de bedoeling was 4 mei om een nieuw Joods monument te gaan bouwen. En ja, het, het, het, dreigt dat het niet door zal gaan eventueel... omdat er nog niet voldoende geld binnen is. Dus het wordt wat lastig. Dus ik wil u allemaal vragen om voor die 308 mensen... die uit Zandvoort eh, afgevoerd zijn en eh, niet meer terug zijn gekomen... uit het vernietigingskamp in Polen... om ehm, daar toch een bijdrage voor te doen... zodat deze mensen hun namen vastgelegd kunnen worden in een nieuw Zandvoorts Joods monument. Kijk, om het allemaal te realiseren, ja, daar is geld voor nodig. En uh, dat gaat ongeveer rond de 55.000 euro uitkomen. Er zijn al heel veel spontane giften gedaan, maar er moet nog heel veel geld komen. U kunt helpen. Ieder bedrag is welkom. Dus u kunt sowieso doneren. Maar u kunt natuurlijk ook een, of meerdere bouwsteentjes kopen. En voor een bedrag van 15 euro koopt u al een bouwsteen en ontvangt u een certificaat. En daarbij wordt u dan ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de onthulling van het monument. Eh, natuurlijk, zei ik al, u kunt ook spontaan doneren als supporter van het monument. U wordt dan verzocht het door u gekozen bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL 73 Rabo 033 48 61 365 ten name van Stichting Joods Monument Zandvoort. En als u toch een bouwsteentje wilt kopen, dan kunt u een formulier invullen welke u kunt vinden op de website van Stichting Joods Monument Zandvoort onder het kopje Bouw ook mee aan het monument. En daar vindt u alle informatie terug die ik u zojuist heb medegedeeld. En kunt u doneren. En doet u dat, want de 308 mensen die afgevoerd zijn mogen nooit vergeten worden. Nou, deze eh, oproep moet toch heel veel indruk op eh, onze luisteraars gemaakt hebben, Dolly. En eh, laten we hopen dat heel veel mensen een respons gaan geven het is eh, toch iets wat eh, erg belangrijk is in ons eh, dorp. En vooral voor, voor, de gemeenschap hier op zich. En misschien een klein tipje, want dat heb ik gedaan. En dat, dat bleek heel goed te werken. als je jarig bent, dan kun je op Facebook een, een, een doel kiezen. Hè, waar mensen eventueel geld op kunnen storten. Toen dacht ik, waarom niet hiermee? Dus ik had aan mijn Facebook vrienden verzocht... jongens, in plaats van een bloemetje of een cadeautje zou je voor mij ter ere van mijn verjaardag een steentje willen kopen voor het monument. En dat hebben heel veel mensen gedaan. En daar was ik heel dankbaar voor. Ik vond dat ontzettend mooi. Dus misschien is dat ook een tip om te doen zodat er weer wat steentjes eh, verkocht worden... en weer wat geld is om het monument te realiseren.